Interim-president Micheletti en de afgezette president Zelaya hebben afgesproken dat Zelaya weer president wordt tot de verkiezingen eind deze maand. Beide partijen zullen de uitslag van die verkiezingen respecteren. In Amsterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen om te voorkomen dat supporters van Ajax en Feyenoord met elkaar op de vuist zouden gaan. Er was informatie binnengekomen dat leden van de harde kern van beide clubs elkaar wilden treffen. De supporters verzamelden zich bij een café in de wijk De Pijp. De mobiele eenheid sloot het café af en controleerde alle mensen die binnen waren op wapens. Er werd niets gevonden. Er zijn drie mensen opgepakt omdat ze zich niet konden legitimeren. Vanmiddag speelt Ajax tegen Feyenoord. De Italiaanse premier Berlusconi moet eind deze maand voor de rechter verschijnen. Op 27 november wordt het corruptieproces tegen hem hervat. Berlusconi zou zijn Britse ex-advocaat hebben omgekocht in ruil voor valse getuigenissen in een fraudezaak. Vorig jaar werd de advocaat veroordeeld tot vier jaar cel, maar Berlusconi bleef buitenschot door een wet die hem als regeringsleider onschendbaar maakte. Het grondwettelijk hof verwierp de wet een paar weken geleden en daardoor kan het proces worden hervat. Als Berlusconi wordt veroordeeld wil hij aanblijven als premier. Hij zegt dat een veroordeling alleen mogelijk is als de waarheid wordt verdraaid. De nummers 1 en 2 in de eredivisie hebben gisteravond hun wedstrijden gewonnen. Koploper FC Twente versloeg Roda JC met 2-1. PSV was thuis met 1-0 te sterk voor Vitesse. AZ boekte in de uitwedstrijd tegen FC Groningen een 1-0 overwinning. En Heerenveen won thuis met 3-0 van ADO Den Haag. Heerenveen stond voorlaatste, maar is nu drie plaatsen geklommen op de ranglijst.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 Just the thought of those sweet ladies as I shiver through. it's just as well. You can laugh at my behavior.